Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was de laatste twee dagen in Pyongyang. Hij sprak daar zo'n drie uur met een hoge functionaris van het Noord-Koreaanse regime over denuclearisatie. Pompeo zou in dat gesprek ook hebben gevraagd om stoffelijke overschotten van Amerikanen die in de jaren 50 bij de Koreaanse oorlog omkwamen terug naar de Verenigde Staten te sturen. Het Britse kabinet heeft een akkoord bereikt over de inzet waarmee onderhandeld gaat worden over de brexit. Na lang overleg heeft premier May haar regering op één lijn gekregen over de toekomstige relatie met de EU. Volgens het akkoord zal Groot-Brittannië een vrijhandelszone voorstellen... met daarin regels voor landbouwproducten en industriële producten. Het vrije verkeer van personen maakt geen onderdeel uit van het voorstel. Hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, zegt dat hij zal bekijken... of de Britse voorstellen werkbaar en realistisch zijn. Door de uitschakeling van Brazilië doen er nu alleen nog maar Europese ploegen mee aan het WK voetbal. Brazilië werd afgelopen avond met 2-1 verslagen door België. In de halve finale spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk, dat gistermiddag Uruguay uitschakelde. De andere halve finalisten komen uit het duel Zweden-Engeland en Rusland-Kroatië, die komende dag worden gespeeld. Het weer, het blijft vannacht droog.